Dit is door Negens met het NOS-journaal. De extra huurverhoging voor nieuw niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de plannen van het kabinet. Dat wil de corporaties vanaf 1 juli de kans geven om de huren extra te verhogen als er een sociale huurwoning vrijkomt. Het zou de doorstroming bevorderen. In het regeerakkoord staat dat het plan bedoeld is voor regio's waar huurwoningen heel populair zijn, zoals Amsterdam. Maar minister Donner is van gedachten veranderd. Hij wil de extra huurverhoging in het hele land mogelijk maken. En dat gaat zijn eigen partij het CDA te ver. Die is bang voor radicale huurverhogingen. De linkse oppositie is al langer tegen, waardoor een meerderheid de plannen afwijst. Later vandaag debatteert de Kamer over de huurplannen met Donner. IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is door de Amerikaanse justitie onder zelfmoordtoezicht geplaatst. Dat betekent dat de Fransman iedere 15 à 30 minuten wordt gecontroleerd. Verder heeft hij een trainingspak gekregen en schoenen zonder veters om het risico te beperken dat hij zichzelf ombrengt. Straskaan zit sinds zaterdag vast in New York. Hij zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. Talkshowpresentatrice Oprah Winfrey heeft vannacht haar laatste twee shows opgenomen. De Amerikaanse televisiediva wordt daarin uitgezwaaid door sterren als Tom Cruise, Tom Hanks, Beyoncé en Madonna. Ook 13.000 fans waren naar de laatste opnames gekomen die in een stadion in Chicago plaatsvonden. Overal waren dozen met tissues klaargezet voor de onvermijdelijke tranen. 25 jaar lang maakte Winfrey een talkshow die over de hele wereld werd uitgezonden. Ze trok tientallen miljoenen kijkers per aflevering. Winfrey bouwde in de loop der jaren een zakenimperium op met de productie van films, tv-series en een tijdschrift. Volgens zakenblad Forbes is ze miljardair. Op Oprah's laatste talkshows worden volgende week uitgezonden. Het weer, het is een graad of 10, het is nevelig met lokale mistbank. In de ochtend is er vrij veel laaghangende bewolking. Later breekt de zon door met in de middag in het oosten een lokale bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A5 Hoofddorp Haarlem tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp.